Je hebt als bezoeker wel een negatieve test nodig om binnen te komen. En helemaal zeker is het nog niet, zegt minister Kuipers. Het hangt om te beginnen af eh, van een advies van het OMT. Hoe kijken zij tegen de situatie aan? En dan hangt het af van de discussie verder eh, met de collega's in de minister van eh, wat kan er eh, en wat zijn eh, ook de risico's en wat zijn de praktische implicaties. Mogelijk verdwijnen er nog veel meer coronaregels, zoals de anderhalve meter regel en het coronatoegangsbewijs, de QR-code dus. En vanaf volgende week vrijdag al zouden kroegen, restaurants en clubs weer langer open mogen. Tot hoe laat is nog niet zeker. Kan 11 uur worden, middernacht of nog een uurtje later. De Nederlandse bank was nauw betrokken bij de slavernij. Dat blijkt uit een onderzoek dat de toezichthouder op de banken zelf heeft laten doen. Het geld waarmee ze ooit zijn opgericht zou komen van ondernemers die slaven hadden werken op plantages, vertelt deze historicus. Veel van dus de financiële elite was zeer betrokken bij eh, slavernij in de periode daarvoor. En zijn of door overerving of hun eigen activiteiten echt direct betrokken bij, bij slavernij geweest. Of, of nog steeds hebben ze plantages. Ook zouden de bestuurders van de bank zich destijds veel bemoeid hebben met de slavernij. De baas van de Nederlandse bank noemt het onbeschrijfelijk en komt waarschijnlijk later nog met een excuus. Een ravage in Duitsland gisteravond. Een dronken vrachtwagenchauffeur reed eerst door rood, knalde tegen een auto. En toen hij weer verder wilde rijden, knalde hij tegen allemaal geparkeerde auto's aan. Uiteindelijk raakte hij ook nog een huis. Meerdere auto's en het huis vlogen in brand. Er raakten drie mensen gewond, onder wie de dronken chauffeur. En gelukkig is er ook nog goed nieuws, want het gaat lekker met de zeehonden in de Noordzee. Op een Duits waddeneiland zijn in twee maanden tijd 700 van die schattige beesten geboren. En dat is een record. In heel het waddengebied, dus inclusief Duitsland en Denemarken, leven nu 40.000 zeehonden. Heel lang waren het er nog niet eens 10.000. Het weer, in het noorden wat motregen, in het zuiden wat zon. Verder vooral grijs en een graad of 10. Vanavond en vannacht regen, morgen op sommige plekken ook nog nat. Maar vanuit het noorden steeds meer zon en het is een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn weinig problemen meer onderweg. Alleen op de N201 Hilversum uit Horen staat het verkeer wel vast... tussen Kortenhoef en Vreeland. In beide richtingen is de Vreelandbrug versperd door een technische storing. Dat veroorzaakt vertraging. Het is nog niet bekend hoe laat de problemen zijn opgelost. Tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting.